Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De politie van Manchester zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar een netwerk dat verband houdt met de aanslag van eergisteren. Vanmorgen zei de minister Rudd van Binnenlandse Zaken de burgemeester dat de dader hulp moet hebben gehad. Er zitten nu vier mensen vast. Bij het onderzoek liet de politie in Manchester vanmiddag gecontroleerd iets ontploffen. De familie van alle slachtoffers is nu geïnformeerd. Onder die slachtoffers is ook een politieagent. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in België. Zijn vliegtuig landde op het vliegveld bij Brussel en Trump ging meteen naar het Koninklijk Paleis. Daar heeft hij een ontmoeting met koning Filip en premier Michel. Belgische media melden dat het verkeer in Brussel totaal is stilgelegd met als gevolg enorme files. Morgen is Trump bij de NAVO-top in Brussel. Hij kwam uit Rome, daar heeft hij een ontmoeting gehad met de paus. Het nieuwe kabinet moet de komende jaren veel geld investeren in de verpleeghuiszorg. De verwachting is dat er over vier jaar 2,1 miljard euro nodig is om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Het Zorginstituut heeft in opdracht van staatssecretaris Van Rijn die nieuwe normen opgesteld. Bijvoorbeeld voor het aantal verpleegkundigen. Die normen zijn bindend. Een groot deel van de financiële ruimte van het nieuwe kabinet ligt daardoor al vast. En 17 Palestijnse gevangenen zijn opgenomen in ziekenhuizen in Israël als gevolg van een hongerstaking. Zo'n 1500 Palestijnen zijn sinds vorige maand in hongerstaking. Ze willen betere leefomstandigheden in de Israëlische gevangenissen. Bijvoorbeeld verruiming van de bezoekregels en betere medische zorg. Het weer, zon en wat wolkenvelden, de meeste in het noordoosten. Het is tussen de 18 en 24 graden. Morgen steeds meer zon, temperaturen van 21 graden in het noorden... tot lokaal 25 graden in het zuiden. Vrijdag en in het weekende wordt het nog warmer. In het zuidoosten kan het lokaal dan tropisch worden. Dat is boven de 30 graden.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 Tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen 8 kilometer ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Dorp 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Den Haag-Utrecht bij Lunette is de linkerrijstrook dicht door een bermbrand en dat leidt tot een file van uh, eh, 6 kilometer. De vertraging valt daar wel mee. Vanaf de andere kant, vanaf Arnhem naar Utrecht tussen Maren en Knopend Oude Rijn 13 kilometer en een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam gebeurde ook een ongeluk bij Rotterdam Airport. En dat levert nu ook nog 8 kilometer op vanaf knooppunt Prins Klausplein. A17 Almere, Utrecht tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Lunette 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst meer dan een half uur vertraging door een auto met pech.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 Gonna tell myself I am man no get angry. Hey, yeah, yeah, Two Eddie cows calling them canine. Hey, yeah, but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind.